11 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De plannen van aanstaand president Donald Trump om belangenverstrengeling tegen te gaan met zijn zakenimperium zijn niet toereikend. Dat zegt het Amerikaanse ethiekbureau van de overheid. Trump maakte gisteren bekend hoe hij als president afstand zal nemen van zijn zakelijke belangen. De leiding over zijn bedrijven draagt hij over aan twee zonen en een vertrouweling. Trump beloofde onder meer dat hij niet met hen over zaken zal praten. Volgens het ethiekbureau voldoet het absoluut niet aan de standaard waar vorige presidenten de afgelopen 40 jaar wel aan hebben voldaan. In de haven van Rotterdam zijn vorig jaar veel meer vluchtelingen betrapt die illegaal met het schip naar Engeland probeerden te komen. Volgens burgemeester Abu Talib waren er ruim 500 incidenten met vreemdelingen. Ze werden onder verdachte omstandigheden gevonden op of in de buurt van een veerboot met bestemming Engeland. Bij veerdienst Stena Line werden de meeste vluchtelingen gevonden, bijna 350. De meeste waren in trailers, containers of laadbakken gekropen en komen uit Albanië. Volgens Abu Talib is er extra politiecontrole in de haven. In Duitsland is een goederentrein ontspoord doordat er een geldautomaat op het spoor lag. De trein tussen Oberhausen en Wezel ramde de automaat en liep uit de rails. Niemand raakte gewond. Waarschijnlijk wil de criminelen de geldautomaat op die manier open krijgen. Door de botsing is het treinverkeer gestremd en daar heeft ook de hoge snelheidstrein tussen Amsterdam en Frankfurt last van. De populairste kindernamen waren vorig jaar Daan en Anna, meldt de Sociale Verzekeringsbank. Een jaar eerder waren Liam en Emma nog favoriet. Bij de jongens staan Noah en Sam op 2 en 3 en bij de meisjes staan Emma en Tess samen op 2. De Sociale Verzekeringsbank is precies van die gegevens op de hoogte, omdat die instantie de kinderbijslag uitbetaalt. Het weer dan nog, in de loop van de dag steeds meer buien. Vanavond landinwaarts sneeuw, het wordt 5 tot 6 graden. Morgen een gure dag met kans op noordwestenstorm aan zee... en geregeld winterse buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB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 philosophy.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 106.9 ZFN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 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 的好。 take you from this place. Love, I'm take my hand and pull me down, down, down.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 See him move through smoke and mirrors. Feel his presence in the crowd. Other girls, they gather deny